uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Griekenland is een solide pakket aan maatregelen, vindt premier Rutte. Volgens hem is met het akkoord de toekomst van de euro veiliggesteld. Gisteravond stelden Europese regeringsleiders 109 miljard euro beschikbaar voor de aanpak van de financiële problemen in Griekenland. Een deel van het geld, 37 miljard, komt van banken en andere financiële instellingen. De rest uit het noodfonds van eurolanden. De Britse schilder Lucian Freud is overleden. Hij schilderde vooral realistische naaktportretten. Een van die portretten bracht bij een veiling ruim 33 miljard dollar op, het hoogste bedrag dat ooit is betaald voor werk van een nog levende schilder. Lucian Freud overleed na een kort ziekbed, hij was 88. In de Amerikaanse staat Georgia is de executie van een man gefilmd. Een andere ter dood veroordeelde wilde dat, zodat kan worden bewezen dat de gebruikte dodelijke injectie bijwerkingen heeft... Sinds kort wordt een nieuw gif gebruikt en vorige maand zou een man stuiptrekkingen hebben gehad nadat hij de injectie had gekregen. In België is voor het eerst in maanden weer gesproken over de vorming van een nieuwe regering. De christendemocratische CDNV had voorwaarden gesteld waarmee de andere partijen akkoord waren gegaan. De grootste partij, de Vlaams-nationalistische NVA, was niet bij het overleg. Die partij is tegen de voorstellen van formateur Di Rupo. Dagboekaantekeningen van de Duitse oorlogsmisdadiger Jozef Mengele hebben bij een veiling zo'n 170.000 euro opgebracht. De aantekeningen zijn geschreven in de jaren 60 en 70. De koper is een Amerikaanse orthodoxe jood die ze wil tentoonstellen in zijn eigen museum. De hittegolf in de Verenigde Staten heeft aan zeker 22 mensen het leven gekost. Vooral jonge kinderen, ouderen en zieke mensen hebben last van de hoge temperaturen.